Bij een aanval bij een kerk in Nice is iemand onthoofd. Dat zegt de burgemeester van de Franse stad. Hij noemt de aanval een terreuraanslag. Je hoort correspondent Frank Renaud. In de basiliek Notre-Dame in Nice, echt in het centrum van de stad... ging vanochtend om 9 uur een man met een mes naar binnen. Daar heeft hij mensen aangevallen, bezoekers van de basiliek. Volgens de politie zijn er officieel nu twee doden gevallen. Bronnen bij de politie zeggen dat ook een zwaar gewonde... inmiddels aan die verwonding is overleden. En daarmee zou dodental dus op drie komen. Er zijn ook meerdere gewonden onder wie de dader. Die zou bij zijn arrestatie zijn neergeschoten door de politie en ligt in het ziekenhuis. Twee weken geleden werd er bij Parijs ook al iemand gedood met een mes. Leraar Samuel Paty werd toen onthoofd op straat... nadat hij in zijn lessen aandacht had besteed aan spotprenten over de profeet Mohammed. De politie in Arnhem is op zoek naar vijf jongeren... die betrokken waren bij een dodelijke mishandeling. Gisteravond sloegen ze een man van 73 in elkaar. Hij is vannacht in het ziekenhuis overleden. Burgemeester Ahmed Marcouch reageerde net bij BNR. Mijn gedachten gaan, eh, gaan uit naar eh, de nabestaanden, maar het is een afgrijzelijk monsterlijk misdaad eh, die eh, onze stad eh, diep raakt. Hij hoopt dat de dader zich zo snel mogelijk zelf bij de politie melde. Celine, het Brabantse meisje van 15 dat bijna een week lang vermist was... zat in een huis in Den Haag. Daar is ze gisteravond door de politie gevonden. De bewoner van het huis is opgepakt. Gisteravond verstuurde de politie een Amber Alert. Een paar uur later werd ze gevonden. En in Amsterdam is gisteravond een man opgepakt omdat hij politieagentje speelde. Hij reed rond met een blauwe flitslamp in zijn auto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 We can't go backwards, and no corners have not turned. I can't control it if I sink or if I swim. 就。 what's best for you. I need you to know that. Try to love you, but I force that. All signs we ignore that just recalling. Sitting here, glad as I am, with your photograph

106.9. FM.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

Vanavond was zo'n avond dat ik thuis had kunnen zijn. Ze kent me al te goed en had het al voorspeld. Dus boos is ze niet, maar een beetje teleurgesteld. Alweer een poos geleden dat we samen zijn geweest. Heel met z'n tweeën mis ik het al. Punten van het NOS-journaal. Zeker twee en mogelijk drie doden bij een islamitische terreuractie in Nice vanochtend. In en rond Notre-Dame zou tenminste één persoon zijn onthoofd... door een man die Allahu Akbar riep. Kort daarna heeft de politie in de Zuid-Franse stad Avignon een man doodgeschoten... die omstanders met een wapen bedreigde, meldt het Franse radiostation Europe 1. Ook hier zou de man Allahu Akbar hebben geroepen. En de politie in Arnhem is op zoek naar de vijf daders van een zware mishandeling... gisteravond in de Spijkerstraat. Een man van 73 werd zodanig mishandeld door de groep... dat hij later aan zijn verwondingen overleed. Het weer wisselvallig, vanmiddag en vanavond veel regen en wind... en het wordt de graad of 12. ik voor jou dat ene liedje schreef. Toen alles nog zo voorbestemd en rozenkleurig leek. Een gelukkig einde bleek uiteindelijk niet in ons besteed. Maar zo kan het lopen, nu is het over. Geen contact, gebroken hart is meestal hoe het gaat. Foto's in de prullenbak en spullen op de straat liefde die wordt ingeruild voor haat. Ik klap in mijn handen, want wij doen dit anders. Ik gun jou zo om samen te zijn. Ook al is het even wennen en is het niet met mij. boog omheen. Maar toen ik jou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

feel You know you make me feel so real I love you more than your sex appeal Cause you're that, that, that, that, that, that girl That, that, that, that, that, that girl That, that, that, that, that, that girl That, that, that, that, that, that girl That, that, that, that, that